En heb toen veel waardering voor hem gekregen. Dit was zijn nieuwste single. Fall in Love If You Want To. Nu een prachtige song waarvan vooral de tekst zeer aanspreekt. The Isaacs met I'm Gonna Love You Through It. Wow, wat een tekst.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 Her husband held it in and held her tight. Cancer don't discriminate or care if you're just 38. With three kids who need you in their lives said, I know that you're afraid, and I am too. But you'll never be alone, I promise you. When you're weak, I'll be strong. When you let go, I'll hold on. And when you need to cry, I promise I'll be there to dry your eyes. When you feel lost, and scared to death, like you can't take one more step. Just take my answer took from her. And she just wants to feel like a woman again. She said, I don't think I can do this anymore. He took her in his arms and said, That's what my love is for. When you're weak, I'll be strong. van de naald. Rebecca Loop heeft een bijzondere, aangename, krachtige en veelzijdige stem. En het is een stem die in meerdere uithoeken van de Amerikaanse rootsmuziek uit de voeten kan. Op Blink kiest de vanuit Austin, Texas opererende singer-songwriter vooral voor lekker in het gehoor liggende songs. Met invloeden uit de country, folk, rock en pop. Rebecca Loop raakt met haar vocalen af en toe aan Jewel, maar kan met haar stem ook allerlei andere kanten op. Op Blink kan Rebecca Loop liefelijk fluisteren met een emotievolle snik ontroeren of stevig uithalen met een soulvolle strot. Luister naar Say So en je weet precies wat ik bedoel. If I've done you wrong, then just Amerikaanse zangeres Alison Krauss brengt begin maart Windy City uit. Voor haar nieuwe album Windy City maakt de gevierde bluegrass en country zangeres een persoonlijke selectie van klassiekers binnen het genre. Waaronder werk van Brenda Lee, Willie Nelson, Bill Monroe en de Osborne Brothers. Alison Krauss maakte tot nu toe 13 albums die wereldwijd meer dan 12 miljoen keer over de toonbank gingen. De zangeres uit Illinois slaat met haar aanpak bruggen tussen rootsmuziek en genres als pop, rock, country en klassiek. Het was moeilijk om een favoriete track te kiezen, maar met Dream of Me maak ik zeker een goede keus. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. it's been hard. Every time we say goodbye, it gets hard. Tegenwoordig kan bijna alles in de countrymuziek. De combinatie Florida-Georgia Line met Siggy Marley is zeker geen alledaagse. Life is a honeymoon. is the moonlit sky. Yeah. The truth is, this is how we belong. Happy people do it one and one.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 James Tully is een in Oklahoma geboren folk country blues singer-songwriter. Zijn naam wordt in één adem genoemd met die van Woody Guthrie, Merle Haggard en Bob Dylan. Hij wordt geroemd om de kwaliteit van zijn songs en zijn expressieve stemgeluid. Alabama Summertime is één van zijn bekendere songs. Alabama summertime, Alabama blue. Alabama anytime I can find with you. I could sit on a log or ride on a hog or lie in the shade and twiddle my thumbs. Just give me some time, drop me a line. I'll be there before you unwind. Alabama summertime, Alabama blue. Alabama anytime, I can find with you. there's a tune on your mind, whistle it fine, turn it loose and let it unwind. I got more cooking than I can do. I still got time to rock with you. Alabama summertime, Alabama blue. Alabama anytime, I can pine with you. I can find with you. If you don't mind rocking in a rocking chair, sitting and swinging in the sweet night air, there's plenty more loving where that come from. Sugar, lum, daughter, ain't you glad you come? Alabama summertime, Alabama blue. Alabama anytime, I can pine with you. Back to Black is een donkere liefdesong van de veel te vroeg overleden Amy Winehouse. Dit is de versie van Kaylee Tucker, dochter van Lacosta Tucker en de nicht van Tanya. Voor Jealous Heart moeten we terug naar 1944, toen de song geschreven werd door Jenny Lee Carson. Tex Ritter ging met het succes aan de haal en scoorde er een dikke hit mee. Daarna is het door Jan en Alleman op de plaat gezet. In de jaren 60 was Henk Locklin er succesvol mee. De original van deze week. Jealous heart, oh jealous heart, stop beating. Can't you see the damage you have done? You have dreamed. vragen Buck Ford of hij een country song wil spelen voor ons. Yeah, the scenery, you maybe have a few. Hey, fella, are you playing in the band that's next? I hope you don't mind if I make a request. We need some tunes we can do a little drinking too. Play me a Haggard, play me a Joneser, an old George Strader, any old whiskey talker. Crank up the fiddle and steel, I'll be here all night long. Play me a country song. see the blonde, she's a winking Maybe I'll ask her to dance a two-step or two. Hey, darling, how you doing, baby? What's your name? She said, I'll tell you later, boy, you know how to swing. Then she hollered at the band, play something he can twirl me. country song. Play me a Haggard, play me a Joneser, an old George Strait or any old honky tonker. Crank up the fiddle and steel, I've been here all night long. Won't you play me a country song? Yeah, play me a country song. clubje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. When I woke up in the bed this morning, burning up with the crazy fever. It's only been 24 short hours, girl, you know I need ya. When you do what you do, girl, it feels like my doctor. let him in on my condition. Think I need a double dose of stronger medication. Mark Blomstiel weet het spit af met zijn nieuwe single Contagious, waarna we overschakelen naar wat ouder werk. La Cantina is van Pinchitos Caliente. En voor Roll on Wheels moeten we nog veel verder terug in de tijd. Toen stond er achter Major Dundee nog Bent. I was waiting for you in La Cantina, the most beautiful looking señorita On a table, a candle and some tapas, and a ring in my pocket for me guapa. After three bottles of tequila, saw a lot of girls, but I'm my linda. Watched them dance while I waited for my honey, and they wanted a lot of my money. Ay, mi guapa señorita, mi amor es grande para ti. Por cerveza y tequila, es que yo te perdí. Ay, mi guapa señorita, mi amor es grande para ti. La vida hay que disfrutar, no despide de mí. she came in so mad as a drove. And she asked, Hey guapo, are you local? While I'm waiting for you in La Cantina, you were dancing with other señoritas So I gave her my glass of tequila, and I showed her the ring in my pocket. Do you wanna be my senorina? Cause you are want la vida. Ay, mi guapa señorita, mi amor es grande para ti. Por cerveza y tequila, es que yo te perdí. Ay, mi guapa señorita, mi amor es grande para ti. La vida hay que disfrutar, no despides de guapa señorita, mi amor es grande para ti. vos cerveza y tequila, es que yo te perdí. Ay, mi guapa señorita, mi amor es grande para ti. La vida hay que disfrutar, no despídete de mí.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 Zelfs nog samengewerkt op Adams' laatste reguliere album Ryan Adams. Maar bleek het toch niet samen verder te willen. Ruim twee jaar later durft Adams het aan om zijn gevoelens te uiten op het nieuwe album Prisoner. Alison Krauss nam de 10 songs van Windy City op rond 2013. Maar het proces om het album af te ronden werd vertraagd door het intensief toeren met haar band Union Station. En vocale problemen dwongen haar tijdelijk om te stoppen. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Heinzelman is voor mij een grote onbekende, maar zijn song All Guy Clark mag er zijn. Met a young woman who likes good music. She's got hips that sway and knows how to use them. She said, There's one record that lights my spark. It's old number one by old guy Clark. Said those boys from Texas sure sing good, and they write a song the way one should. I'd make love to a man from dawn till dark. If he could ride like old Guy Clark. She said, I'd be happy as a lark if you could ride half as good as old Guy Clark. Guess my motor running so hot, we'd find a place to park if you could ride like old Guy Clark. idea I'd write her a song. Keep it simple, stupid, shouldn't take too long. I'd use all the right words that hit the mark. And write her one like old Guy Clark. But let me tell you, friend, it's harder than it looks. They don't teach this stuff in no songwriting books. You gotta write it real and deep at the heart. To write you one like old Guy Clark said I'd be happy as a lark if you could ride half as good as old guy Clark. Gets my motor running so hot we'd find a place to park if you could ride like old guy Clark. So I played her this song, gave it all I got. I was sure it would hit just the right spot, but the words she said sure broke my heart. But she said, Silly boy, there ain't nobody right half a speck, half as good as old guy Clark. Honey, I'd be happy as a lark if someday I could ride like old guy Clark. I feel like shit, Sing, Danny Warsnop.